Rond 11 uur besloot de politie in te grijpen met ME en honden. In de Groningse wijk is het al dagen onrustig. Zaterdag werden hulpverleners er ook al belaagd omdat zaterdag in Utrecht ook al brandweerlieden werden gehinderd tijdens een flatbrand... heeft premier Rutte een oproep gedaan om hulpverleners gewoon hun werk te laten doen. In de Telegraaf noemt hij het onacceptabel dat sommige idioten ervoor zorgen... dat ze hun werk niet in veiligheid kunnen doen. In zeker zes plaatsen zijn vannacht auto's uitgebrand. In Noord-Brabant gebeurde dat op vier plaatsen. Brabants Dagblad en Omroep Brabant maken melding van branden in Drunen, Os, Tilburg en Veen. In die laatste plaats worden al jaren auto's in brand gestoken op de laatste dagen van het jaar. De andere autobranden waren in Amsterdam-Noord en in Heerde aan de noordrand van de Veluwe. In Amsterdam-Noord brandden twee auto's uit. Dit jaar zijn er wereldwijd 94 journalisten omgekomen... bij doelgerichte aanslagen, bomexplosies en vuurgevechten. Dat zijn er 12 meer dan vorig jaar, meldt de Internationale Federatie van Journalisten. De meeste doden vielen in Afghanistan, Mexico, Jemen en Syrië. De Verenigde Staten nemen een opvallende zesde plaats in... door de aanslag op een krantenredactie in de stad Annapolis. Daarbij kwamen eind juni vijf mensen om. In een dierentuin in de Amerikaanse staat North Carolina... is een stagiaire gedood door een leeuw. Die was ontsnapt uit zijn kooi. De vrouw van 22 werd gegrepen tijdens het schoonmaken van het leeuwenverblijf. De leeuw is doodgeschoten. Het weer bewolkt, vooral in het zuidoosten vanochtend nog motregen... daarna overal droog. Met veel bewolking, hooguit 10 graden vandaag. Tijdens de jaarwisseling vannacht kan het wat mistig zijn. Morgen trekken later op de dag buien vanuit het noorden over het land. Daarna schijnt vooral in de noordelijke helft de zon geregeld. Woensdag is het overal zonnig.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 Bereken je premie op anwb.nl slash autoverzekering. Als je niet de gebruiksaanwijzing leest voor je vuurwerk afsteekt... als je niet voorzichtig bent... Je hoeft dat maar één keer mee te maken. En je kunt geen vuurwerk meer zien. Vuurwerk, wees er voorzichtig mee.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 Nou mag ik weer, Ernie. Ga opzij, oh, vooruit. Ja. Bert, als jij nou die boldernes neemt, die is een beetje langwerpig. Dat is meer een soort peer. Dat past beter bij jou gezicht. Je lijkt mijn hoofd dan op een peer.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 Wens jullie allemaal fijne dagen en...